hoor niet meer en meer, precies dat vroeger weer. Een sinaasappelventer en hij roept iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen zoekt ze zelf maar uit. Grote, kleine, je hebt ze nou elke maat. Beter is in sappeltje kind, ze roept die man op straat. Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen sla een kistje in nood aan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele hola houden, er moet maar in. En van je hele hola houden, er moet maar in. En van je hele hola houden, er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn, als de appeltjes van Piet heen. En van je hele hola houden, verkoopt door. Want gaat hij verder op, dan roept de hele straat in koor. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, je zijn automaat. Beter is in je kind, ze roept die man nog straat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen, sta een visje in. Geld aan de vrouw, die staat en van je hele hola ho, de moet maar in. En van je hele hola ho, de moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet heen. En van je hele hola ho, de moet maar in. En van je hele hola houden, er moet maar in. Ze zijn nog in te fijn, als de appeltje van Piet heen. En van je hele hola houden, er moet maar in.